Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Zaterdag ontmoeten de presidenten van China en Taiwan elkaar. Dat werd eerder gemeld door een woordvoerder van de Taiwanese president... en China heeft het bericht intussen bevestigd. Volgens de Taiwanese woordvoerder zullen de twee het hebben over de slechte relatie tussen de landen. Sinds 1949 hebben de landen niet op het hoogste niveau met elkaar gesproken. In dat jaar scheidde Taiwan zich af van de communistische volksrepubliek China. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. In Rozenburg in de gemeente Rotterdam is een dode gevallen bij een verkeersruzie. Drie personen zijn aangehouden. Een automobilist had volgens de politie ruzie met een man en een vrouw uit een andere auto. En het kwam tot een vechtpartij. Een derde man die op straat stond bemoeide zich ermee en raakte ook betrokken bij de vechtpartij. De automobilist uit de eerste auto werd door de politie rond 11 uur bewusteloos op straat in Rozenburg gevonden. En hij overleed kort daarna. In Afghanistan is vorige week een jonge vrouw gestenigd... omdat ze vermoedelijk overspel heeft gepleegd. De vrouw van 19 zou tegen haar wil getrouwd zijn... en het daarna met een andere man hebben aangelegd. Dat melden verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian. De steniging zou hebben plaatsgevonden in een dorp net buiten de hoofdstad van de Afghaanse provincie Gore. Op internet is een filmpje verschenen waarop een steniging te zien is, maar het is onzeker of het om dit geval gaat. Jemen is getroffen door de zwaarste orkaan in tientallen jaren. Vooral de zware regenval heeft veel schade aangericht. In de kustregio zijn rivieren overstroomd en zijn honderden huizen beschadigd. Duizenden mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. Voor zover bekend heeft het weer drie levens geëist. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In het noorden is er kans op een mistbank. Overdag is het vaak bewolkt, soms wat regen. In het oosten en noordoosten regent het pas laat in de middag. Het wordt overdag 12 tot 15 graden.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 Rise and amplify it when we coming with this swing. Just me. not you, it's me. I need a little time, a little space, place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody like in the song, remember? If you love somebody, set them free.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 when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be And she'll always get the best of me. The worst is yet to come.